5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat het kabinet regelt dat er in apotheken altijd met contant geld betaald kan worden. Bij verschillende apotheken kan alleen nog maar gepind worden. En dat vindt de Kamer ongewenst. Volgens de Kamer zijn er grote groepen in de samenleving die de voorkeur geven aan contant afrekenen. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo handig zijn met de pinpas of omdat ze zo beter overzicht houden over hun uitgaven. Bovendien zijn medicijnen geen gewone producten. Die moet je ook kunnen kopen als je alleen met cashgeld wilt of kunt betalen, vindt de Kamer. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben al de hele dag veel last van de stiptheidsacties in Calais in Frankrijk. De douane daar wil met de acties duidelijk maken wat de gevolgen zijn als de brexit straks van kracht is. Ze eisen ook meer loon. Door de strenge controles staan er lange files. Hierdoor raken chauffeurs in de knoei met hun wettelijke rijtijden. Ook veroorzaakt het economische schade, omdat de levertermijnen niet gehaald worden. De stiptheidsacties zijn gisteren begonnen. Hoe lang ze precies gaan duren is nog niet duidelijk. Er moet een einde komen aan lijnvluchten tussen Amsterdam en Brussel, vindt de Tweede Kamer. Reizen per trein is op zo'n korte afstand sneller en altijd beter voor het milieu. Een meerderheid, inclusief de regeringspartijen D66 en ChristenUnie, steunt een motie van GroenLinks. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om met betrokken partijen tot afspraken te komen over het geleidelijk laten verdwijnen van de vluchten. Nu wordt er nog verschillende keren per dag gevlogen tussen de twee hoofdsteden. Op de regionale zender NH radio worden voorlopig geen nummers van Michael Jackson gedraaid. Aanleiding is de documentaire Leaving Neverland, waarin twee mannen vertellen hoe ze als kind door de popster zijn misbruikt. Volgens de zender kunnen luisteraars niet meer neutraal naar een nummer van Michael Jackson luisteren. Ook R. Kelly wordt niet meer gedraaid op de zender uit Noord-Holland. De R&B-zanger wordt verdacht van seksueel misbruik van vier vrouwen. Het weer. Periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Vrij veel wind en het is ongeveer 10 graden. Morgen in de loop van de dag regen en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate is Helene de Geest van de ANWB. Er is van alles aan de hand in de regio, maar het is wel een beetje verbeterd... omdat de A9 inmiddels weer open is bij Badhoevedorp. Maar op de A9 richting Alkmaar bij Uitgeest zijn nog wel twee rijstroken dicht. Daar staat nog altijd een kapotte vrachtwagen... waardoor de vertraging ongeveer 20 minuten is vanaf knooppunt Velzen. Op de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer... een kwartier vertraging. Ook op de A10 bij de Koentunnel 10 minuten oponthoud. Op de A22 Velzen-Beverwijk bij bij Beverwijk 3 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N232 van Amstelveen naar Haarlem voor de aansluiting met de A9 ongeveer 20 minuten tijdverlies.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 Het zijn niffel, was je die dansen of niet? Hille, spring een kleine impala, spring. Een kleine dammer. Het zijn niffel, doe normaal en niffel. Knullen op mijn hoofd en ik space en niffel. Het zijn niffel, doe normaal en niffel.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 Laat je chickie op mijn dik zitten, gastong. Woe. Ze wilt je niet en dat omdat je kort night. Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite. Zie man, ik ben heet net als jullie. Kom ik dan, kom ik fully. Op net als een coolie. Hey, ik heb seks, dus gooi wat bands in het publiek. ik heb seks, dus gooi wat bands in het publiek. Huts en evau doe normaal en evau Knullen op mijn hoofd en ik space en Nevo. Huts en evau doe normaal en evau Knullen op mijn hoofd en ik space en doe normaal en nep hou. سبيس doe normaal en niveau. Eh, het gekke kaart hier met 10k en niveau eh, Ik steek het in de muur en niveau eh, En ik haal het uit de ah, motherfucking muur en niveau Die money wordt gestort en niveau En ik blow het in de motherfucking store en niveau Die slangen worden leren en niveau die slangen worden leren niveau huts.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 Now I'm strong enough for both of us. under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah.